9 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Lily en Hovik zijn terecht. De Armeense tieners zijn gezond en wel door de politie gevonden in Wiegen. Daar waren ze vannacht weggelopen uit het huis van hun grootouders... om uitzetting te ontlopen. Staatssecretaris Harbers besloot vanmiddag dat Hovik en Lily... toch in Nederland mogen blijven... omdat hun veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. Volgens de advocaat van de kinderen is hun opa bij ze... en de twee laten weten ontzettend blij te zijn... Hun familie zegt dat rust nu het belangrijkste is. De politie spreekt nog met de kinderen om erachter te komen of er strafbare dingen zijn gebeurd tijdens hun vermissing. Daarna worden Lily en Hovik overgedragen aan hun voogd. Het vliegveld van Basra in Irak is bestookt met raketten. Ze zouden niet op het vliegveld terechtgekomen zijn. Het is niet duidelijk wie er achter die aanval zit. De onrust in de Iraakse stad is groot. De afgelopen dagen waren er gewelddadige protesten tegen de regering vanwege de hoge werkloosheid en de slechte staat van de wegen. De miljoenenstad heeft maar een paar uur per dag elektriciteit... en duizenden mensen zijn ziek geworden door vervuild drinkwater. Bij de protesten in Basra zijn zeker elf doden en tientallen gewonden gevallen. Boven de Syrische provincie Idlib worden de zwaarste bombardementen in een maand gemeld. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er zeker 870 bombardementsvluchten zijn uitgevoerd... door Syrische en Russische vliegtuigen. Idlib is het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië. Er wonen 3 miljoen mensen. De City Swim in Amsterdam gaat morgen niet door... omdat de waterkwaliteit te slecht is. Er is te veel E. coli-bacterie gemeten in het water... waardoor de gezondheid van de deelnemers in gevaar kan komen. Door het extreem droge weer en de vele regenval van deze week... is het riool overgelopen en is er te veel vervuild water in de grachten gekomen. Het weer, het is bewolkt en vannacht valt in het noorden soms nog wat neerslag. Morgen schijnt in het zuiden de zon geregeld. In het noorden zijn meer wolken en daar kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land.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 Het laatste nieuws de party update en de tien boven beste plaat voor de dansvloer. Uiteraard eh, in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. In de derde uurtje gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening, Oro Fischer is lekker. Vind ik persoonlijk. Ik denk dat jij hem ook wel lekker vindt. Half Nederland vindt hem goed. Dus uh, eh, horen vissen met Losing It. Zometeen Danoro en Gigi D'Agostino. Ja, Gigi D'Agostino is al inmiddels opa. Oude man van in de 50, maar uh, hè, hij wilde graag meewerken. Hè? De man is nog steeds, eh, staat nog steeds op het podium. En je hoort hem zo meteen met In My Mind. Maar is die Chesto, Jaco, Prem en Post Malone met Jackie.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 And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under, you never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. my dear. Zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I? the past I know how to escape my fears Friendships only pass by Show up gone like strobe lights With you want Dat was muziek van Cross Amsterdam. En The Boy Next Door met uh, Whenever. Natuurlijk samen met eh, Connor Maynard. En daarvoor horen we De Noro en Gigi D'Agostino met In My Mind. Ik weet niet of je het laatste nieuws hebt gehoord, maar... Uh, eh, Hardwell, die twee keer werd uitgeroepen tot beste DJ ter wereld... Uh, de toonaangevende de DJ Max stopt voor onbepaalde tijd... met het geven van optredens. De 30 jarige DJ vindt het, uh, het druk voor zijn huidige toerschema. Het is gewoon te hoog. Zo schrijft hij op Facebook. Er is nog eh, zoveel tijd dat ik wil delen met mijn familie en mijn vrienden. En er zijn er nog veel eh, meer wegen die ik wil inslaan. Maar door altijd maar wel te zijn, blijft er weinig tijd uh, energie over. Liefde, creativiteit en aandacht voor andere dingen in zijn leven. Dus ja, hè, ja je bent geen normaal persoon meer. Hè? ik gezien aan Avicii. Eh, fantastisch leven had hij, dachten wij dan. Ik weet even documentaire gezien van Avicii. Nou echt, het is gewoon afzien. Denk je, wat, is leuk beroemdheid, maar het hebben ook zijn andere kant natuurlijk. Eh, dus eh, ik denk, ja, eh, tijdje stoppen. Misschien eh, wat meer in de studio, uh, hè, want ja, interviews moet hij geven. overal bepaalde deadlines, release datums, want dan moet je weer plaatjes uitbrengen. Maar je moet ook optreden natuurlijk, want dat is natuurlijk... Eh, je moet een beetje in de markt blijven. Dus hij gaat even een tijdje stoppen. En eh, ja, een beetje leren omgaan met de druk, dat is heel lastig. Ik, ik eh, af en toe denken mensen, met, beetje jaloers. Ik wil ook zo'n carrière. Wat denk je hoeveel geld je kan verdienen? Ja, maar er zit ook een keer zij daar natuurlijk. Dat hebben we gezien, ambitie. Hij is er niet meer. Hij eh, was er helemaal klaar mee. Begrijpelijk natuurlijk een klein beetje. Dus uh, voorlopig moet het eventjes eh, zonder Hardwell doen. En eh, hij geeft op 18 oktober voorlopig zijn laatste optreden. Dus hè. moet je even googlen naar zijn, Facebook-account van Hardwell. En dan kun je echt alle informatie Even je eventjes teruglezen over Hardwell. En hoe en wat, waarom die gaat stoppen en wat hij gaat doen. Gaan we door met muziek. De DJ hij staat niet op nummer 1 op de wereldlijst, maar hij is wel de best betaalde DJ ter wereld. Ja, Chesto, die, uh, die komt niet eens in de buurt, hè?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 Wat een leuk feest zal nog gaan op deze zaterdag. 8 september 2018. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die eh, is een resident en ook degene die de line-up doet van uh, Brainwash. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En uh, eh, die kan je allemaal verwachten. Natuurlijk onze eigen zand tussen Raimundo. En vanavond ook niet samen met, eh, met Miss Moore. P Dash, MC uh, eh, Bunty. Dus uh, wordt weer een gezellig avondje in de Escape in Amsterdam. Het wekelijks feestje Brainwash. als we wat verder lopen aan de rechterkant vinden we Club Air. Vanavond een Summer Jam. Begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend voor meer informatie check eh, de website air.nl. Met onder andere Off-White, Ordino Mareno, Nicky Bizzle, Michael Wu, Alain Kuipers en eh, Lucky Jones. En host het bij MC VI en MC Easy Busy. Dat vanavond dus eh, in Club R. Het feestje Summer Jam. En nog een werkvoersfeestje is in de Melkweg vanavond de Encore. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check eh, encoreamsterdam.nl. Met onder andere Coach, Waxbrand en DJ Prime. Het is allemaal hosted bij eh, Marbo. En het laatste feestje, maat even lekker een beetje, beetje korter. Het gaat natuurlijk vanavond om de muziek. In, uh, in de Kromme Elleboogsteeg, daar hebben we de Stalker. Zit in Haarlem en lekker dichtbij. Vanavond Arcade. Arcade, hoe je het ook wil noemen. Het begint uh, ook rond de klok van Nu tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met onder andere Snappy Steve en Jungmax en Tony. Dat is vanavond in, eh, in Stalkeren. Het feestje Arcade of Arcades. En dan gaan wij weer door met muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd.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 Voor de muziek van Junior Jack, Tube en Burger met Isamba. 2018 versie en daarvoor Foxtrot featuring Kendall Galt. Met de Kids at the Bar remix met beta tracks. En eh, zo werd het even tijd voor de 10 boven beste platen voor de dansgroep. Deze week op 10, en Melle met de eh, Pasilda. Op 9 deze week Pax met Electric Feel, Action eh, nummer 1 plaatje. Op nummer 8 deze week eh, Harry Romero met Revolution, of eh, Deep in Jersey Extended Mix. Op 7 deze week Rogue D met Change. Op 6 deze week uh, Avian met Work It Out. Op 5 Salas met So Hooked on Your Loving Mouse. On Your Loving, moet ik zeggen, met Mouse, eh, de, de Mouse T Extended Disco Shizzle. Op vier deze week Kevin McKay en eh, Matt Fontaine met de eh, Cat Cat Down. Op drie deze week Totarian Gypsy Man met Barbara Batiri, de David Pang remix. En op twee deze week Junior Jack en Toop Burger, de plaat die je zojuist hoorde met uh, Isamba 2018. En deze week op 1. Why at the UK met Feel My Needs. En die gaat al heel lang mee in de lijst. En nu dan eindelijk op nummer 1. Je gaat hem nu horen. Why is at the UK met Feel My Needs, the Purple Disco Machine Extended Mix. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Kenzie en Ron Carroll met eh, Good Time. En daarvoor Marshmallow. Check this out. Zet ons over ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we, zijn we er weer bij met uh, eh, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Voor nu nog even muziek. Wat dacht je van Mr. Bout Weasel? Met Stupid. Ik zeg tot zometeen na de break.